Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt er vandaag druk gedebatteerd over alle kabinetsplannen voor volgend jaar. Gisteren op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat het demissionaire kabinet 2 miljard vrijmaakt om armoede tegen te gaan. Dat vinden de andere partijen niet genoeg. De VVD en vooral Sophie Hermans lag flink onder vuur. Mijn vraag aan mevrouw Hermans, wat vindt zij van 800.000 mensen in armoede in Nederland. En wat is er dan nog mogelijk volgens mevrouw Hermans vandaag, morgen, om daar wat aan te doen? Op deze manier wordt het heel moeilijk om hier besluiten te nemen. Als dit de VVD is met wie we de komende twee dagen zaken moeten doen... dan denk ik niet dat de problemen worden opgelost. Het debat duurt nog de rest van de dag. Flinke onrust bij Ajax. Gisteren werd bekend dat de club onderzoek gaat doen naar technisch directeur Sven Mislintat. Hij kocht een speler via een vriendendeal. Ging via een Duits bedrijf dat geld heeft gepompt in zijn bedrijf. En Ajax wist daar niks van af. Ajax-coach Maurice Stijn wilde op de persconferentie niks zeggen over de situatie. Wel heeft hij het erover gehad met de speler waar het om gaat, de linksback Borno Sosa. Hij uh, deed ogenschijnlijk daar eh, redelijk rustig onder, maar Ehm, het is ook wel een ervaren prof. Hè. Het is ook gewoon een international van Kroatië. Ehm, maar ik kan me voorstellen dat dat iets met jou doet. Ehm, maar nogmaals, eh, hij heeft eh, getraind vanmorgen. Hij heeft prima getraind. En hij eh, gaat, ook, gaat ook gewoon spelen morgen. Morgenavond moet Ajax weer aan de bak. Dan nemen ze in de Europa League op tegen het Franse Olympique Marseille. En vanaf vandaag kun je de Domtoren weer een stuk beter zien. Na vier jaar in de stijgers te hebben gestaan... is het weer mogelijk een glimp op te vangen van de bijna 650 jaar oude toren. En dat is best wel een dingetje, zegt deze Utrechtse documentairemaker. Nou ja, het is het begin van dat we de, dom weer, de Domtoren weer terugkrijgen. Dat is natuurlijk een groot moment. En eh, ze gaan nu de eerste drie verdiepingen eraf halen... en dan daarna geleidelijk verdieping voor verdieping. En in de zomer 2024, dan moet hij helemaal weer te zien zijn. Utrechters zullen dus nog even geduld moeten hebben. Het weer, veel grijs, maar droog en af en toe een zonnetje. Het is vandaag 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag...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 You were there when my heart went cold. You were there guiding me on my way home. Through the darkness you showed me love. So give me one more day and I will give you dancing so close ain't a good idea.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 Ze zijn veroordeeld tot vijf jaar cel en moeten een schadevergoeding betalen van ruim 40.000 euro. Er is een staakt het vuren afgesproken voor Nagorno-Karabakh na bemiddeling door Rusland. Dat zeggen zowel de autoriteiten van de etnisch Armeense enclave als Azerbeidzjan. Dat land begon gisteren een aanval op de enclave. Bij het EK wielrennen heeft de Zwitserse Marlin Reusser de Europese tijdrittitel gewonnen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het EK dat er geen Nederlandse op het podium stond.